Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. De belangrijkste Nederlandse toneelprijzen, de Theodor en de Louis Door, zijn toegekend aan Wiene Dieriks en Hans Kesting. Ze kregen de prijzen uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater... in de Amsterdamse Stadschouwburg. Met de uitreiking werd het Nederlands Theaterfestival afgesloten. Wiene Dieriks werd geprezen voor haar rol in de bijna solo-voorstelling Helpdesk... En Hans Kesting werd onderscheiden vanwege zijn hoofdrol in Kings of War. Hij kreeg in 2008 ook al een Louis d'Or. Een Nederlands reddingsschip heeft 350 vluchtelingen uit de Middellandse Zee gehaald. Ze zaten op een boot die vanuit Libië waarschijnlijk op weg was naar Malta. Veel van de opvarenden hadden last van zeeziekte en uitdroging. De vluchtelingen worden naar Sicilië gebracht. Het reddingsschip, de Golfo Azzurro van de Nederlandse stichting Bootvluchteling, is sinds gisteren operationeel en heeft als standplaats Valletta op Malta. Het Zaanse gemeenteraadslid Rot van Democratisch Zaandam heeft aangifte gedaan van bedreiging en intimidatie door Turks-Nederlandse jongeren. Die verwijten Rot dat ze ten onrechte een negatief beeld schetst van de wijk Poelenburg in Zaandam. Op beelden van de regionale omroep NH is te zien dat een plaatselijke vlogger een interview met Rot onderbreekt en haar een leugenaar noemt. Vanuit een auto roepen jongeren dreigend dat ze weten waar ze woont. Wijkbewoners klagen over overlast van de hangjongeren die door premier Rutte tuig van de richel werden genoemd. Op een van de grootste Griekse eilanden, Tassos, staan grote stukken bos in brand. De noodtoestand is uitgeroepen op het eiland dat voor de kust van Noordoost-Griekenland ligt. Op vier plaatsen op Tassos woedt brand, vermoedelijk als gevolg van blikseminslagen. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden, geholpen door het leger en vrijwilligers. Bij het blussen is één brandweerman gewond geraakt. Het weer, wolkenvelden met mogelijk een bui, maar in het westen vooral opklaringen. Vannacht overal opklaringen en hier en daar mist, bij minima rond 16 graden.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 Nog een uurtje nieuwheidsmuziek, 15 tracks te gaan. En de eerste, dat is ook wel een hele mooie cd hoor. Ik zeg het niet gauw van een werkje. Ik vind dat ik toch een beetje neutraal moet blijven. Maar goed, Wishful Thinking van Samer Vanek. Een jongeman voor een uh, artiest. Een zeer jonge man zelfs. Ik schat hem eh, nou onder de 30 nog als ik de foto's zie. Um, het is eh, ja, eh, filmische eh, muziek maakt hij. En je ziet hem op een vleugel, maar er komt van alles en nog wat bij. De andere cd is van een goede bekende van ons, David Klansworth. Edge of Forever, dat is zijn nieuwe cd. Allemaal twee achter elkaar. Ik wens je veel luisterplezier op peacefulradio.info. cha da da da da ay, ay, ay, ao, ay, ay, ay, Joji Biko, ay, ay, ay, fell, ay, ay, ay, Joji Biko, ay, ay, ay, ao, ay, ay, ay, Joji Biko, ay, ay, ay, fell, ay, ay, ay, Joji Biko, ay, ay, ay, eba ṣì kẹ̀kẹ́ bò ó.